Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël en Hamas laten vandaag weer gevangenen en gijzelaars vrij, hebben ze afgesproken. Vanochtend komt een groep Palestijnse gevangenen vrij uit Israëlische gevangenissen. Vermoedelijk zo'n 200 vrouwen en kinderen. Later op de dag volgt de vrijlating van vier Israëlische gijzelaars door Hamas. Gisteren werden de namen bekendgemaakt. Het zijn vier vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar. Het is de tweede uitruil sinds het staakt het vuren in Gaza. Afgelopen zondag kwamen al drie Israëlische gijzelaars en 90 Palestijnse gevangenen vrij. Crimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zit in Sierra Leone. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichten van Follow the Money en het AD. De 33-jarige L is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij is bij Verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugshandel en het opdrachtgeven geven tot moord. Ook in België moet hij een celstraf uitzitten. Jos L. zou in Sierra Leone in de hoogste kringen verkeren... en mogelijk een relatie hebben met de dochter van de president. Het OM zegt alles op alles te zetten om Jos L. te laten arresteren en naar Nederland te halen. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam. Het gaat om een jongen van 17 uit Assen. Wat zijn rol is geweest, wordt nog onderzocht. Een maand geleden werden in de wijk IJsselmonde in korte tijd drie mannen doodgeschoten. De vermoedelijke schutter werd op 2 januari aangehouden. Een man van 24. Een paar dagen eerder werd al een man van 20 uit Amsterdam opgepakt. Ook dat gebeurde in Assen. In de eredivisie is FC Utrecht gisteravond ontsnapt aan een nederlaag. In Almelo werd het tegen Heracles 1-1 dankzij een gelijkmaker in blessuretijd. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het vannacht op steeds meer plaatsen regenen. Minima rond 6 graden. De dag begint nat. Later wordt het vanuit het westen droog.